Kees Groot met het NOS-journaal. Bernie Sanders steunt Hillary Clinton als presidentskandidaat voor de Democraten. Op een gezamenlijke verkiezingsbijeenkomst zei hij voor het eerst dat Clinton de race heeft gewonnen. Ook zal hij er alles aan doen om haar de volgende president van de Verenigde Staten te maken. Sanders weigerde lange tijd zich terug te trekken, ook al wist hij dat hij geen schijn van kans meer maakte op de nominatie. Jos van Rij weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het vonnis van de rechtbank... die hem vanmiddag veroordeelde tot 240 uur werkstraf. Hij wil eerst de uitspraak bestuderen. Na afloop van de zitting zei Van Rij dat hij teleurgesteld en opgelucht is. De opgelegde straf valt veel lager uit dan de eis van twee jaar cel. De rechtbank zegt dat er geen keihard bewijs is... dat de oud-wethouder zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Het OM heeft al aangegeven wel in hoger beroep te gaan. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van het grote treinongeluk vanmorgen in Italië. In de buurt van Bari reden twee passagierstreinen frontaal op elkaar. Zeker 23 mensen kwamen om het leven en er zijn tientallen gewonden. De grote vraag is hoe de twee treinen tegelijkertijd op hetzelfde spoor terecht konden komen. Het baanvak waar het ongeluk gebeurde is enkel spoor. Er wordt gewerkt aan verdubbeling. In Duitsland is een man veroordeeld die zich in Syrië liet fotograferen bij twee gespietste hoofden. De rechtbank legde hem twee jaar cel op wegens oorlogsmisdaden. De 21-jarige man zegt zelf dat hij alleen maar naar Syrië was gereisd om te helpen. Hij zou op aandringen van anderen voor de gespietste hoofden zijn gaan staan, maar de rechter gelooft dat niet. De man die een Iraanse achtergrond heeft komt uit de deelstaat Hessen. Het weer, er trekken een paar stevige buien over het land, mogelijk met onweer. Vanavond verdwijnen de meeste buien. Morgen en donderdag wordt het opnieuw wisselvallig bij een graad of 18. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spitsfiles lossen nu langzaam op. De meeste vertraging heeft het verkeer nog bij Amsterdam. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer file. A2 Utrecht en Bos bij Kerkdriel 10 kilometer vanaf Knopendijl komt door een vrachtwagenongeluk op de linkerrijstrook. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond 4 kilometer. A27 Almere Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Lunette 5 kilometer.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 Ik zeg bonjour mon amour, moi Marcel tu es très belle. En, eh, en zij zegt, je suis Nederlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en aan de scène. En daarna samen op La Tour Eiffel.